Voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Drongen op meer overleg en communicatie om te voorkomen dat het tot oorlog komt. VN-gezant Veldman landde gisteren na een bezoek weer in Peking. Hij was de hoogste VN-medewerker die in Pyongyang werd uitgenodigd sinds 2011. Veldman zei dat de huidige spanningen alleen weggenomen kunnen worden met overleg en diplomatie. Wel heeft hij benadrukt dat de Noord-Koreanen zich aan de afspraken moeten houden. Een groep jongeren heeft in de Zweedse stad Göteborg een synagoge aangevallen met brandende voorwerpen. Volgens Zweedse media gooide een groep van zo'n tien gemaskerde mannen molotovcocktails naar het gebouw, waar op dat moment een feest was. Het vuur kon volgens een hulpverlener snel worden gedoofd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de daders. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken vragen zich af of Amerika nog een rol kan spelen in de onderhandelingen over vrede tussen Israël en de Palestijnen. Reden is de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De Arabische Liga kwam in Cairo voor spoedoverleg bijeen om dat besluit te bespreken. De ministers roepen andere landen op om in reactie de Palestijnse staat te erkennen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Het besluit van Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen... komt hem internationaal veel kritiek te staan... omdat hij daarmee het conflict zou verergeren. Die kritiek komt ook van bondgenoten. Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel bij kickboxpromotor Glory met succes verdedigd. Hij sloeg in een uitverkocht Ahoy de Belgische Marokkaan Jamal Ben Sadiq knock-out. Het gevecht leek in de eerste ronde naar Ben Sadiq te gaan, maar Verhoeven vocht zich daarna op punten terug. In de vijfde ronde kreeg hij zijn opponent met een trap in het gezicht aan het wankelen, om hem even later met een klap tegen het canvas te slaan. Het weer, vooral in het binnenland, kan het vannacht glad zijn.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 Light a candle in your dawn. Come and find you where you are. I could be your heaven too. been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I. en stuur je allemaal fijne dagen en...